Mariel Hageman met het NOS Journaal. Op het congres van de PvdA in Breda heeft partijvoorzitter Spekman kritiek geleverd op het lokale beleid van de VVD en D66. Volgens Spekman creëren die partijen een tweedeling in gemeenten door bezuinigingen op het armoedebeleid. Hij wees er ook op dat VVD en D66 het aantal sociale huurwoningen willen halveren. In de landelijke politiek werken de PvdA en de VVD samen in één coalitie. D66 heeft het afgelopen jaar het kabinet gesteund. Spekman vindt het niet vreemd dat hij het zo hardgrondig oneens blijkt te zijn met de lokale afdelingen van VVD en D66. De landelijke politiek is een andere kwestie, vindt hij. In Bahrein zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om politieke hervormingen te eisen. Het is een van de grootste betogingen sinds het begin van de protesten drie jaar geleden. De betoging verliep rustig, in tegenstelling tot gisteren. Toen raakten demonstranten slaags met de politie en lieten zelfgemaakte bommen ontploffen. Eén politieman kwam daarbij om het leven en zeker drie agenten raakten gewond. De legendarische Oekraïense polstok-hoogspringer Sergei Bubka is na 21 jaar zijn wereldrecord indoor kwijt. De Fransman Lavillenie sprong vandaag in Donetsk over een hoogte van 6,16 meter. 16. Dat is een centimeter hoger dan Bubka in 1993 deed. Bubka is nog wel in het bezit van het wereldrecord polstok-hoogspringen in de buitenlucht. Dat staat ook al bijna 20 jaar op zijn naam. Bij het ijshockeytoernooi op de winterspelen in Sochi heeft de VS het beladen duel tegen Rusland gewonnen. Na de reguliere speeltijd en verlenging stond het 2-2, waardoor shootouts een winnaar moesten opleveren. Dat waren uiteindelijk de Amerikanen na een lange serie. Het weer. Vanavond enkele buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 4.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 Euro Breakdown, iedere vrijdag tussen 3 en 5 hier op CFM. Jaargang 24 alweer van de hitlijst, aflevering 3 van 17 januari 2014. 18 stijgers, 1 zittenblijver, 17 dalers, 4 nieuwe binnenkomers. Dat zijn de statistieken voor deze week. Ellie Golding Burn na 14 weken uit de lijst verdwenen. Lady Gaga Applaus stond er 13 weken in. En ex nummer 1, Jason Rulo en Two Shane, Talk Dirty, ook na 13 weken. En Jesse G, It's My Party, verdwijnt na 10 weken uit de lijst. snelste stijger die kwam vorige week binnen op 40, schiet deze week omhoog naar 30. A Great Break World, samen met Christina Aguilera, Say Something. snelste daler, dat was John Legend. Made to Love zakte van 22 naar 34. En langs genoteerde vonden we op 38. Katy Perry en Roar, ondertussen alweer 15 weken in de lijst. Paus Gregorius XI die zegt in Rome vanaf dat moment zetel voor de paus is. Dat was in 1377 op 17 januari. 1912, de Brit Robert Falcon Scott die bereikte de Zuidpool een maand later dan zijn rivaal Ronald Anderson.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 En dit is de nummer 19. Vijf plaatsen winst in de vierde week. Gavin DeGraw, Make a Move. Hey, from the first time that I asked your name. It's like a drug that went straight to the vein. I feel a high coming on and it's all because of you. We could get it going like one, two, freeze. Put up your hands and surrender. dus in de lijst van Europa. De Killers en Shut at the Night hier op CFM. In die zesde week gaan ze omhoog. Vorige week nog op 23, deze week terug te vinden op plek nummer 16. Daarvoor Gavin DeGraw en Make a Move in zijn vierde week omhoog van 24 naar 19. Dit is de nieuwste single van Celine Dion. Zes weken geleden kwam zij de lijst binnen. Vorige week stond ze op nummer 20. Deze week klimt ze zes plaatsen, komt terecht op nummer 14. Love Me Back to Life. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. A head full of madness, nowhere safe. When tears aren't big enough, our love turns into hate. It's a life. a bit of getting used to, but I know what's right for you. Fly. right deze week. Nemen wij de tijd om even rustig achterom te kijken naar hoe de top uh, eh, 20 tot en met 11 eruit ziet. Conor Maynard, Are You Crazy, zakt 4 plaatsen in de 11e week naar 20. De 5 plaatsen winst voor Kevin de DeGraw, Make a Move in zijn vierde week. Vorige week nog op 13, deze week terug te vinden op nummertje 18 in de 10e week. Uh, James Arthur, You're Nobody Till Somebody Loves You. Coldplay en Atlas 13 eh, weken in de lijst. Vorige week 14, deze week 17. The Killers Shut at the Night staan 6 weken in de lijst. Vorige week nog 23, deze week terug te vinden op 16. En Lord en Royal staat nu 10 weken in de lijst. Zakt drie plaatsen naar nummertje 15. Celine Dion, Love Me Back to Life. En haar zesde week gaat zij 6 plaatsen omhoog naar nummer 14. One Direction, Story of My Life. 9 weken in de lijst, zak het van 11 naar 13. Bastille of The Night hoorde je ook voorbij komen in hun vijfde week alweer. Van 19 omhoog naar 12. En van 15 omhoog naar 11 in de vijfde week. Dat gaat Gary Barlow en Let Me Go. Dan gaan we de top 10 in. Doen dat niet meteen met de nummer 10. Die slaan we even over. Want die zakt van 5 naar 10 toe in de achtste week. Dat was Sia, Elastic Heart. Katy Perry gaat omhoog. in de lijst nu Katy Perry. Vorige week nog op 10 en deze week omhoog naar nummer 9. Deze week 1 zitten blijven. Die is voor Cher Lloyd en T.I. I Wish. In de achtste week, vorige week 8 en deze week ook terug te vinden op nummer 8 in de lijst van Europa. Yeah, baby, I in the chick you're with. Wish that I never did. Uh, freaking perfect and 5 10. Just wanna punch your lip. like the crew gone crazy. I'm not sure what kind of fella you like, but I can get you paradise, heaven, however you like. I'm talking solitaire, iced out, red watch necklace. Ain't no talking reckless, girl. I'm certified, respect it, girl. You like to run your mouth when you about to learn a lesson, girl. Yeah, you the one, but I replace you in a second, girl. And I ain't even trying to see you naked, girl. Wait, there I go, exaggerate. Clearly carried away, but what I'm saying, you can true that. I wanna be wherever you at. So you wishing you could kiss me. Do you really wanna do that? Eh, make a wish, girl. Yeah, I wish I was Het is langzaamaan op weg naar beneden in de lijst van Europa. All of Me. Ondertussen staat hij daarmee 9 weken in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 6. Deze week moet hij genoegen nemen met plek nummer 7. En omwille van de tijd moeten wij door met de volgende. Die stond vorige week nog op 9. 7 weken in de lijst, nu op 6. Ellie Golding. How long Well I love you? under my bed. Get along with the voices inside of my head.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 Vorige week stonden ze bovenaan. En nu moeten ze genoegen nemen met een vijfde plek. Eminem en Rihanna, de monster. In hun negende week zakken ze van 1 naar 5 toe. Eén plek onder hun en nu één plek boven hun. Dat is Little Mix. Die stond vorige week nog op 2, deze week op 4. Acht weken in de lijst van Europa. Straks op 3 trouwens Robbie Williams, Go Gentle. Mm-hmm. zesde week gaan ze twee plekken omhoog. Komen ze terecht op een nummertje twee dus. Robbie Williams, Go Gentle daarvoor. Ook zes weken in de lijst. Hij ging van zeven omhoog naar drie. En deze dame, die stond vorige week nog op drie. En deze week op een nummertje één. Zeven weken in de lijst van Europa.